Nou, moest het toch wel even zijn dat ik denk... hey, is er nou nieuws? Maar eh, ik zit eh, gewoon ergens nog in een een of andere eigen bubbel. Eh, <laughs> dat kan nog wel eens een keer gebeuren. Eh, ik, eh, ik heb het idee dat er even geen nieuws is. Maar dan eh, ga ik er wel iets op verzinnen. Zal ik... ja, weet je, ik kijk even of ik nog iets leuks kan. Is wel een heel, erg heftige bende hoor, wat, wat ik heb. Ja, dan zit ik nog even in de uitro van de heer Paardenkoper nog gewoon te luisteren. Maar goed, ik ga nog eens eventjes, eventjes iets fijns laten horen. mensen die even niet trek hebben in stevige rockmuziek, die moeten nu maar de oren even dicht doen dat is nieuws. NOS op 3. De politie in Brabant heeft een illegaal casino opgerold. Hij is er toch hoor. Het casino was verstopt in de kelder van een woonhuis in het plaatsje Rijen. Agenten namen drie pokertafels, vier gokkasten en 16 stoelen in beslag. De politie kreeg meerdere klachten uit de buurt over de illegale ruimte. En er werd ook nog gefraudeerd met de stroom. De eigenaar van het huis is gehoord, maar niet aangehouden. De Nederlandse drugscrimineel Koos R. is opgepakt in Malaga in Spanje. R. was al sinds 2017 spoorloos nadat hij werd veroordeeld voor het doden van twee agenten. Koos R. was eerder de rechterhand van drugsbaron Johan V., die ook wel bekend stond als de hakkelaar. Justitie ging er al vanuit dat Koos R. in het buitenland zat. De Spaanse politie pakte hem op tijdens een controle. BOA's denken dat mensen minder agressief zijn en minder met ze in discussie gaan... nu er strengere coronaregels zijn, zei de voorzitter van de BOA-bond. Handhaving hangt heel nauw samen met of het draagvlak is. En ons beeld is dat er behoorlijk draagvlak is voor strengere maatregelen. Mensen snappen dat minder reisbewegingen en de groepsgrootte beperken, dat dat helpt. En daardoor is er wel begrip eh, voor de maatregelen. De BOA's moeten erop letten dat er geen alcohol meer wordt verkocht na 8 uur s avonds en dat mensen zich aan de anderhalve meter regel houden. Hoe bereid je je als BMX'er zo goed mogelijk voor op de Olympische Spelen? Wereldkampioen Twan van Gent heeft wel een idee. Hij laat bij hem in de buurt de Olympische baan van Tokio nabouwen. Ik zei ja, naar Tokio vliegen, je dat, gaat, dat gaat niet lukken. Nou, dan kunnen we de baan dan niet namaken. We begonnen eigenlijk een beetje een grapje. Maar nu wordt het aardig serieus. De man die hem in, eh, in Tokio neer heeft gelegd, eh, die gaat hem ook hier uh, nabouwen. Dus daar zijn wel gewoon tekeningen van. En natuurlijk, het, blijft uiteindelijk altijd mensenwerk. En, maar we gaan kijken dat we het zo precies mogelijk na kunnen maken. Het is de bedoeling dat de BMX'er er over een paar weken al kan rondcrossen.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 another place. Can't believe it's been so many years. You better grab a chair and a couple of beers. Looking good in your three-piece suit. You know I always knew you'd take the business route. You were always the one to follow the light, and you look like you're doing alright. Yeah. Been singing for my rent, singing for my supper. I'm above the below and below the upper. I'm stuck in the middle where money gets tight, but I guess I'm doing alright. Thought we were crazy, but we had the hunger. We kept a lot of friends, skipped a lot of class, been on top of the world and knocked on our. We lost touch, we lost in love, we lost our minds when things got tough. But beating time is a losing fight, and I guess I'm doing all en I'm Alright. Dit is de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang. Bluegrass, Americana, country en natuurlijk ook de folkmuziek. Iedereen van harte welkom en also well welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Ik heb weer heel veel lekkere muziek voor jullie uitgezocht. Althans, ik vind het lekker. Ik hoop dat jullie het ook lekker vinden klinken. Bluegrass, dat is nu uh, tijd voor geworden. Een formatie die komt uit Kingsport, Tennessee. Dit is Blue Highway en Deer, Kentucky. place on the hillside And the smell of apple blossoms in the air I miss daddy's stories by the fireside And my mama's voice as she kneeled in prayer I walk the fertile ground. still remembers me. It's been many years since I've seen her. In my heart, there's a place she'll show naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Australië. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek toegestuurd van Graham Clark. Hij is geboren in Nieuw-Zeeland, maar sinds 1980 al een Aussie. Dus hij woont in Australië. Een paar jaar geleden maakte Graham het album Hell and Back. En daar, zit, daar staat dit nummer op. Dit is Just Call Me Lonesome. just call me lonesome, heartbroken. nashvilleradio.nl say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had, but honey, now. 1979 alweer. Don't It Make My Brown Eyes Blue. Ja, eh, verdriet en liefdesliedjes, dat komt in elk genre terug. Dus ook in de countrymuziek. En ook in de nieuwste single van Lakeview. Dit is She Drove Me To The Bar. I'm going to the bar tonight. Just trying to get my mind right. Maybe a couple shots of Jack. Anything labeled black. Something's gonna work this time. Cause I swear she's messing with my head Turning every single street light red But when I see that neon sign I know Cause I put them all on my tab I guess it's come to that But she's see when I look in the mirror Her feet on the dashboard vond ik het toch nog niet klinken als een, als een, liedje waarin heel veel verdriet naar boven komt. Vond best wel een leuk nummer. Lakeview en She Drove Me to the Bar. Ik was, eh, vorige week was ik bezig in het platenarchief van Nashville. En toen kwam ik er in één keer achter dat de Pointer Sisters... wie van ook van een beetje popmuziek houdt... weet dat deze dames begin jaren, nee, eind jaren 70, begin jaren 80... heel veel hits op hun naam hadden. In eh, 1974, eh, toen ze voor het eerst iets opnamen... country muziek op Jawel. De band bestond toen nog uit de vier zusjes. Het liedje is geschreven door Anita en Bonnie Pointer... nadat ze een cassettetape hadden gehoord met muziek van James Taylor. Ehm, ze wonnen zelfs een Grammy voor Best Country Vocal Performance... by a duo of a group in 1974 voor dit nummer. Dit is Fairy Tale. apart of niet? 1974 de eerste plaat waarmee de Pointer Sisters hun muziekcarrière begonnen. Fairy Tale. En dan blijkt dat in de jaren 80 Anita Pointer ook nog een solo plaat heeft gemaakt. Een solo country plaat. Ga ik voor jullie opzoeken. Die hoor je vast in een van onze volgende Nashville radio shows voorbij komen. Is het nu tijd geworden voor Nashville Legends? En Joop, vertel het eens. Waar ga je het over hebben? Nou, dat ga ik je vertellen Astrid. We hebben het over een man geboren op 31 december 1943 in Roswell. Ja, inderdaad. Dat Roswell van die UFO. Zijn ouders gaven hem de naam Hij begon zijn zangcarrière bij het Mitchell Trio, een volkgroep die zich vooral richtte op de politieke en sociale satire. In 1967 trouwde hij met Anne Marshall, wat hem inspireerde tot het lied Annie Song, wat uitkwam in 1974. You fill up my senses like a night in a forest Like the mountains in spring walk in the rain. In 1969 begon Denver zijn solo-carrière. Hij schreef een nummer, Leaving on the Jet Plane. Werd geen grote hit voor hemzelf, maar wel een nummer 1 hit voor Peter, Paul en Mary. Enkele jaren later volgde Denvers eigen doorbraak met eerst Take Me Home, Country Road. country roads, take me home. later nog een hele grote hit met Rocky Mountain High. Door zijn succesvolle zangcarrière was hij ook in staat om andere dingen te doen. Hij eh, haalde zijn pilotenbrevet en was ook deelnemer aan het NASA-programma voor burgerastronauten. Ik wist niet eens dat dat bestond, maar dat blijkt er ook geweest te zijn. Iemand die daar tegelijkertijd met hem zat was Christy McAuliffe. Dat was de dame die omkwam met de ramp met eh, de Challenger Space Shuttle. Hij was ook milieuactivist en dat is te horen op het nummer Calypso... waarin hij de reizen van eh, de boot Calypso van Jacques Cousteau beschrijft. als zanger, maar ook als acteur timmerde die hard aan de weg... en speelde in films onder andere Oh God, eh, The Foxfire, Hume Cronin... The Leftover, The Christmas Gift, Higher Ground en Walking Thunder. Maar ook eh, was hij een paar keer te gast in de tv-show van de Muppets... en nader hem land maakte hij met hun ook nog de films A Christmas Together... en A Rocky Mountain Holiday. In 1987 nam hij in Salzburg een kerstspecial op met Julie Andrews, je kent hem wel van The Sound of Music, en Placido Domingo. Een speciaal project waarin hij bekende klassieke muziek zong en vaak in duet, of met Placido of met Julie Andrews. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. 1997 kwam John Denver op 53-jarige leeftijd om het leven. Toen een vliegtuig wat hij bestuurde en wat hij kort daarvoor had gekocht... neerstortte voor de kust van Monterey. Vermoedelijk was het gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel... de oorzaak van het ongeval. Zijn as werd uitgestrooid over de Rocky Mountains in Colorado. Maar ook voor deze man geldt... Zijn muziek zal altijd blijven bestaan. De maandartiest van deze week. Het hele nummer wat we draaien is het nummer wat hij speciaal schreef voor zijn vrouw. Anne Martel, zijn eerste vrouw. Dit is Annie Song. Tot volgende week en veel plezier met Astrid verder. Dag. You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in spring sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter. let me die Let me always be with you Nederland. Dat was Ramblin' Boots en Bone Dry. Deze zeskoppige band heeft gedurende hun carrière al diverse awards in ontvangst mogen nemen. En hebben een hele leuke platen gemaakt, onder andere deze, dus Bone Dry. We gaan uh, eh, Americana nou voor jullie draaien. Eh, deze dame is al jaren de frontvrouw van de band Telico. Maar nu solo met een liedje over een grote overstroming in de hills of Swanonia. Dit is Anja Hinkel. balsam, twisted laurel hills. Not a body or soul forgives. Hinkel was dat en de Hills of Swanonia. We gaan weer wat muziek uit Nederland voor je draaien. Deze dame heeft op zaterdag 18 oktober haar cd-presentatie van haar nieuwe album The Full of Love. Als je meer info erover wilt, kun je natuurlijk gaan naar haar Facebookpagina. Want ik heb het over Hilde Vos. Dit is I Never Cried. Seasons come and seasons go. never change it all Just like the memories that we made They will all just fade away Just when I thought slips from my head. I never dat doen we 54 jaar. We gaan naar 1966 met een nummer geschreven door Dolly Parton en haar oom Bill Owens. Dolly bracht het niet zelf uit, maar Bill Phillips en Dolly hoor je op de achtergrond. Dit is Put It All Off Until Tomorrow. gewend bent, hebben we elke week een Spotlight-album. En deze keer is het het debuutalbum van Heather Miles. Dat album heet Just Like All Times en kwam uit in 1992. Haar honky-tonk-stijl van zingen wordt vaak vergeleken met die van Dwight Yoakam. En dit is dus haar eerste album dat in 1992 uitkwam. En ze schreef aan zeven van de nummers op dit album mee. Of ze schreef ze zelfs in haar eentje. Maar een cover, ja, vond ze ook wel leuk. Want ook het in 1966 door Stonewall Jackson uitgebrachte nummer... Why I'm Walking komt voor op dit album. Twee nummers dus eerst van dit album. Eerst Love Lying Down en daarna dus Why I'm Walking. Dit is het Nashville Spotlight Album. album van Heather Miles, Just Like Old Times. Ehm, we gaan nog verder terug in de tijd. Dat doen we heel ver terug, want volgens mij komt dit nummer ergens eind jaren 50, begin jaren 60 uit. Charlie Walker en Driving Nails in My Coffin. I'm just driving nails in my coffin. Every time I drink a bottle of booze. driving those nails over you. My sweetheart is gone and I'm so lonely. She said that she and I were through. So I started out drinking for pastime, driving nails in my coffin over you. I'm just driving. since the day that we parted. I've been so sad and so blue. And I'm always thinking of you, love. And I just can't quit drinking that old booze. I'm just driving nails in my coffin every time I drink a bottle of booze. I'm just driving nails in my coffin. Lordy, driving those nails over you. Yeah, I'm just driving nails in my coffin every time I drink a bottle of booze. I'm just driving nails in my coffin, Lordy, driving those nails over. Sometimes each day feels like the next. But just tonight, my old friend Richard sent a tearful text. I could feel his sorrow on the screen, wondering if I'd heard the news tonight that John Prine died. songs out of thin air. They told of tiny triumphs and lives filled with despair. Complex in their simplicity, so honest and so true. Just what every writer wished that they could do. There's an angel from Montgomery that's finally taken wing. And a place up there called paradise where even Sam Stone sings. All the losers, lovers, loners have gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine I remember a night, a bar in Cambridge town. The band took a break, we took the stage and shut the whole place down. It was Stevie Goodman's birthday, just eight years since he died. We sang, drank, and remembered. We laughed and then we cried, just like tonight when I heard the John Prine there's an angel from Montgomery that's finally taken wing.